Morgen gaan ook de scholen en de kinderopvang dicht. Mensen mogen thuis nog maar twee gasten per dag ontvangen, alleen met kerst drie. De lockdown duurt in principe vijf weken. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vrezen dat veel groepen hard worden getroffen door de lockdown. Ze uiten hun zorgen over winkeliers, de horeca, scholieren en studenten en ouderen. De oppositie vindt ook dat het kabinet te lang heeft gewacht met ingrijpen... en daardoor nu gedwongen is om over te gaan op een complete lockdown. De SP en de PVV spreken van zwalkend beleid. Joe Biden is door het Amerikaanse kiescollege aangewezen als nieuwe president. Hij kreeg de steun van 306 kiesmannen tegen 232 voor president Trump. Precies zoals op basis van de verkiezingsuitslag van vorige maand was verwacht. Kort daarna hield Biden een toespraak waarin hij Trump vroeg om zijn verlies te erkennen. Biden zei dat de democratie heeft gezegevierd. Gebruikers van sociale media moeten veel meer invloed hebben op wat ze te zien krijgen. De Europese Commissie gaat dat wettelijk vastleggen. Platforms als Facebook, YouTube en TikTok moeten duidelijk maken hoe, hoe hun algoritmes werken, zodat gebruikers weten wat ze te zien krijgen en waarom. Ook moeten gebruikers ervoor kunnen kiezen om helemaal geen aanbevelingen te krijgen op basis van hun profiel. Het woord anderhalve meter samenleving is door woordenboekmaker Van Dalen uitgeroepen tot woord van het jaar. Het woord kreeg bijna 30% van de 12.000 uitgebrachte stemmen. Op 2 eindigde Fabeltjesfuik en op 3 Viruswappie. Het weer, de dag begint bewolkt met enige tijd regen, vooral in het oosten en zuidoosten. Later wordt het vanuit het zuidwesten vaker droog, met in het westen mogelijk wat zon. het wordt ongeveer 10 graden.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 Oh, what a Christmas. To have the blues. My baby's gone. greetings once again. Choirs will be singing Silent Night or Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas not for Christmas, the New Year's night.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 Joe Biden is door het Amerikaanse kiescollege aangewezen als nieuwe president. Hij kreeg zoals verwacht de steun van 306 kiesmannen. Kort daarna hield Biden een toespraak waarin hij Trump vroeg om zijn verlies te erkennen. Het woord anderhalve meter samenleving is door woordenboekmaker Van Dalen uitgeroepen tot woord van het jaar. Het woord kreeg bijna 30% van de stemmen. Op 2 eindigde fabeltjesfuik en op drie viruswappie. Het weer, eerst bewolkt met enige tijd regen, later wordt het vanuit het zuidwesten vaker droog en het wordt ongeveer 10 graden. fijne dagen. go. hem op ZFM. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I gotta go away. But baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you'd so drop in. like My ice. mother will start to worry.